Drie uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut maakt zich zorgen over de kwaliteit van de lijkschouwing. Volgens het NFI zijn vorig jaar mogelijk 20 tot 25 misdrijven met dodelijke afloop over het hoofd gezien, doordat de lichamen niet goed werden onderzocht. In 2005 liet het OM nog ruim 600 stoffelijke overschotten inwendig onderzoeken. Vorig jaar was dat nog niet de helft. Minister van de Steur noemt de analyse van het NFI zorgelijk. Het kabinet wil Tesla overtuigen een fabriek voor elektrische auto's in Nederland te bouwen. Tesla wil in Europa een gigafabriek bouwen voor elektrische auto's en batterijen. Volgens minister Kamp kan de komst van zo'n fabriek een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van de Nederlandse positie op het gebied van elektrisch vervoer. In Brazilië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de vliegramp in Colombia. 76 mensen kwamen om, onder wie veel spelers van een Braziliaans voetbalelftal en een groep Braziliaanse journalisten. Vijf mensen hebben de vliegramp overleefd. President Temmer van Brazilië heeft zijn medeleven betuigd en belooft dat de overheid de nabestaanden zal bijstaan. In de buurt van de gevaarlijke overweg in Winsum in Groningen komt een noodweg. ProRail en de eigenaar van de grond hebben daar na een tijdlang ruzie afspraken over gemaakt. De noodweg gaat naar een bewaakte overweg, waardoor de gevaarlijke overgang dicht kan. Patiënten in de Engelse stad York die, ro die roken of te zwaar zijn... kunnen onderaan de wachtlijst worden gezet als ze een routineoperatie moeten ondergaan. De gemeentelijke gezondheidsdienst in York heeft die maatregel genomen. De dienst zegt dat de operaties bij niet-rokers en mensen zonder overgewicht... een grotere kans van slagen hebben. Het weer, het blijft zonnig bij maxima van 1 graad in het oosten tot 4 graden op de Wadden. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw in het midden en zuiden lokaal tot min 7 graden. Morgen wordt het vanuit het noorden bewolkt en valt lokaal wat motregen. In het zuiden schijnt nog lang de zon. Het wordt 2 graden in Limburg tot 7 graden in het noorden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de Koentunnel even dicht richting het zuiden. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen die toch door de tunnelbuis wilde. Reken dus eh, met vertraging op de A10 Noord en rij om via de Zeeburgertunnel.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 Ik zie de velden langs mijn kan mij zien. Wil je dansen met illusies in gedachten Ben je verder dan het heden Wil je terug naar je but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, so persona.